In beide landen is de noodtoestand afgekondigd. Zware regenval, overstromingen en aardverschuivingen zorgen voor grote problemen. Tienduizenden mensen zijn dakloos geraakt. De tropische storm Agatha is inmiddels in kracht afgenomen. In een verlaten zilvermijn in Mexico zijn 20 tot 25 lijken gevonden. De politie vermoedt dat het slachtoffers zijn van geweld tussen drugsbendes. Onduidelijk is hoe lang de lichamen al in de mijn liggen. Ze zijn van een 100 meter hoge klip naar beneden gegooid. Sinds 2006 zijn in Mexico meer dan 23.000 mensen om het leven gekomen door drugsgeweld. Mexicaanse drugsbaronnen hebben het grootste gedeelte van de Amerikaanse drugsmarkt in handen drugs worden gemaakt in Mexico en vervolgens de VS ingesmokkeld. Ondanks het slechte weer van zondag kijken de organisatoren van Pinkpop tevreden terug op het verloop van het festival. Pinkpop trok 72.000 bezoekers en was daarmee uitverkocht. Het driedaagse festival werd afgelopen avond afgesloten door de Britse dance The Prodigy. Andere grote namen dit jaar waren onder andere Green Day, Ramstein, Pink, John Mayer en Nancy. Ook de politie is tevreden over het verloop. Er waren wat kleine incidenten, maar die mogen gezien de mensenmassa in Landgraaf geen naam hebben, vindt de politie. Tennisser Andy Murray heeft zijn status op Roland Garros niet waar kunnen maken. Hij was als vierde geplaatst, maar verloor in de vierde ronde in drie sets van de Tsjech Thomas Berdig. In de kwartfinale speelde als vijftiende geplaatste Tsjech tegen Michael Yushny, de Russische nummer 11 van de plaatsingslijst. Het weer vannacht op de meeste plekken droog, maar het blijft overwegend bewolkt. Het is ongeveer 9 graden.